van Kamp met het NOS De winsten van veel bedrijven en ondernemers komen flink onder druk te staan... door de steeds verder stijgende energiekosten. Dat blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. Bedrijven die de hogere kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten zijn het beste af. Maar als dat niet lukt, verdampt de winst helemaal of voor een groot deel. Grote energieverbruikers zoals de glastuinbouw, de papierindustrie, de horeca en wasseretten zijn volgens de bank het kwetsbaarst. Ook consumenten gaan iets merken van de hogere energiekosten. De bank verwacht dat de prijzen van onder meer bouwmaterialen en levensmiddelen verder gaan stijgen. In bijna de helft van de gemeente zijn de afgelopen 3,5 jaar raadsleden vertrokken bij de partij waarvoor ze op de lijst stonden, meldt NRC. Volgens de krant zijn daardoor nu 150 nieuwe fracties actief... waar kiezers niet voor hebben gestemd bij de lokale verkiezingen in 2018. Een verschil van inzicht is de meest genoemde reden voor een afsplitsing. Bij lokale partijen kwamen afsplitsingen twee keer zo vaak voor... als bij partijen die ook landelijk actief zijn. Het Isla ziekenhuis in Zwolle heeft 20 patiënten die op de wachtlijst stonden voor een inhaaloperatie afgebeld. Onder meer vanwege de toestroom van covid-patiënten kon hun afspraak niet doorgaan, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Zaterdag werden drie coronapatiënten naar, het ziekenhuis in de regio Rotterdam overgebracht. Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland dat weer patiënten moet verplaatsen. De politie van Nijmegen spreekt van onacceptabel geweld bij NEC-supporters na de verloren wedstrijd tegen Vitesse. Buiten het stadion werden agenten belaagd met stenen en stokken. Onder meer een politiebus is gesloopt. Meerdere agenten raakten licht gewond en ook paarden liepen verwondingen op. Meer dan twintig hooligans zijn opgepakt. Kort daarvoor bezweek een tribune in het stadion onder het gewicht van hossende fans.